7 uur. Krol met het NOS Journaal. De rederij die begin dit jaar bij de Wadden honderden zeecontainers verloor... begint vandaag nog met het betalen van compensatie. In totaal gaat het om meer dan 3,3 miljoen euro. Net zoveel als het Rijk, gemeenten en natuurbeheerders hadden geclaimd. Een topman van de rederij heeft dat gisteravond toegezegd aan minister van Nieuwenhuizen. Zij had onlangs gedreigd met maatregelen als het bedrijf niets van zich zou laten horen... Het geld is bedoeld als compensatie voor het opruimen van de ravage die ontstond... nadat ruim 300 zeecontainers in zee terecht waren gekomen. NS-topman Van Bokstel verwacht dat de holocaustvergoedingen... zijn bedrijf 40 tot 50 miljoen euro gaan kosten. Vanmiddag maakte hij bekend dat de NS individuele tegemoetkomingen gaat betalen... aan 5 tot 6.000 overlevenden van de holocaust en hun nabestaanden. Er zijn nog zo'n 500 Joden, Roma en Sinti in leven die door NS per trein naar een vernietigingskamp zijn vervoerd. Zij krijgen ieder 15.000 euro. Nabestaanden krijgen 5.000 of 7.500 euro. NS doet dat op advies van een commissie die er onderzoek naar deed. Het bedrijf heeft ook beloofd dat er meer onderzoek komt... naar de rol van NS in de oorlog. En CDA-prominent Elko Brinkman ligt onder vuur... na uitspraken over abortus... In een interview met een blad van zijn partij vraagt hij zich af of een vrouw die na een avondje stappen ongewenst zwanger raakt, wel recht heeft op een abortus betaald door de zorgverzekering. Volgens Brinkman heeft de vrouw ook een eigen verantwoordelijkheid. D66 en de PvdA reageren gepikeerd op de uitspraken. Op sociale media staan ook steunbetuigingen voor de oud-CDA-leider. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen vrij helder. Morgen zon, maar in het noorden nog kans op hardnekkige bewolking. Bij matige noordoostenwind wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de regio Noord-Holland lossen de files nu heel snel op. De meeste leveren nog zo'n eh, vijf minuten vertraging op.